omdat ze mogelijk besmet zijn met Mexicaanse griep. De scholieren kwamen vorige week aan op het Indonesische eiland Flores voor een humanitaire missie. Een jongen van 13 wordt geïsoleerd van andere patiënten behandeld in het ziekenhuis. Hij had een temperatuur van 40 graden en verschijnselen die kunnen wijzen op Mexicaanse griep. Het bloed van de Nederlandse scholier wordt nu onderzocht. De van oorlogsmisdaden verdachte John Demjanjuk wordt in Duitsland aangeklaagd voor medeplichtigheid aan 27.900 moorden. Dat is bekendgemaakt door het Openbaar Ministerie in München. Demjanjuk heeft volgens tientallen getuigen in de Tweede Wereldoorlog als kampbewaker gewerkt in onder meer het nazi-vernietigingskamp Sobibor in Polen. Demjanjuk is inmiddels 89. Hij werd in mei door de Verenigde Staten aan Duitsland uitgeleverd. Klokkenluiders bij de Rijksoverheid, bij de politie en Defensie krijgen een betere bescherming. Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en staatssecretaris De Vries van Defensie melden dat ze daar afspraken over hebben gemaakt met de vakbonden. De overheid krijgt al jaren stevige kritiek vanwege de manier waarop ze is omgegaan met klokkenluiders als Ad Bos en Fred Spijkers. Vanuit de Kamer was aangedrongen op een goede regeling. In België worden twee grensovergangen richting Frankrijk geblokkeerd door boze melkveehouders. Ze demonstreren sinds gisteravond bij de overgangen tegen de lage melkprijzen. Vorige maand waren er ook protesten. Uiteindelijk werd er een akkoord gesloten met de distributeurs van de melk, maar niet alle boeren zijn het daarmee eens. Uit protest zijn de Belgische grensovergangen op de A7 en de A8 geblokkeerd. Het aantal valse eurobiljetten dat het afgelopen half jaar in Nederland is onderschept... is gestegen met ruim 30 procent. Dat heeft de Nederlandse bank bekendgemaakt. In zes maanden tijd zijn zo'n 32.000 valse biljetten opgedoken. In totaal circuleren er in Nederland 300 tot 400 miljoen eurobiljetten.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 I say, hey.